Past, present, future. Welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Op deze mooie zondag gaan we lekker veel muziek voor je draaien en een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus blijf luisteren. Hier is Chris Ria. Full. If You Think It's Over. Blijf bij me tot 12 uur. Maken we het gezellig. Met koffie en wat erbij en eh, gekke praatjes natuurlijk. deixou. Een van die mooie nummers van Gloria Stefan en de Miami Sound Machine hier bij GoFM. Words Get In The Way. Natuurlijk en Chris Ria ervoor met Full If You Think It's over. Nou, de show is nog lang niet over. <laughs> Nee, we zijn nog maar net begonnen. We hebben er wel zin in. Wordt een mooie dag. En eh, eigenlijk zouden we buiten moeten gaan zitten. De temperaturen zijn eigenlijk buiten al heel aardig. Eh, maar doen we toch maar niet vanwege de herrie en zo. Laten we dat maar laten. Hè. Eh, straks hebben we een interessant onderwerp in de show. Dat gaat over, ja, als je een verslaving hebt. Bijvoorbeeld cocaïne. Waar kun je dan terecht? Nou ja, bijvoorbeeld bij Cocaine Anonymous zwaar onderwerp voor de zondagmorgen. Maar we moeten er toch aan geloven. Komt eraan. Over een kwartiertje ongeveer bij Go. Hier in de zondagmorgen van GoFM. Schrijf me niet. Zeg me niet, Denk niet het is voorbij. Want ieder woord van jou is als muziek voor mij. Ik ben de man niet meer die jouw liefste is geweest. Maar als ik iets van je hoor, dan mis ik je nog steeds. Schrijf me niet hoe ons leven is vernieuwd. Vraag dan liever aan God hoeveel ik van je hield en hoeveel ik van je hou. Ach, dat weet ik alleen. Ik zie de hemel nog, maar kan er niet meer heen. me niet, ik verbied mij jouw herinnering. En de waarheid van ons twee staat in geen enkele zin. Noem mijn naam niet meer, zoals je altijd deed. Het is alsof jouw stem nog van geen afscheid weet. Schrijf me niet, zeg me dan nog liever dood. Want het is het leven niet waarin ik heb geloofd. Ik geloofde in ons. Ik omhels je nog steeds niet om wie wij nu zijn, maar om wie we zijn geweest. Schrijf me niet, vraag niet wat ons heeft bezield vraag dan liever aan God hoeveel ik van je hield en hoeveel ik van je hou.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 And though I have gone. But tomorrow rain, so follow the sun. Een van die vele lekkere nummertjes van de Beatles natuurlijk. I Follow the Sun komt wel een beetje van pas vandaag hier in de show. Verder hoorde je Rob de Nijs met Schrijf me niet. We zijn hier lekker aan de koffie, gezellig. Eh, we zijn hier met een paar mensen in de studio. We blijven natuurlijk wel stil als de microfoon open staat. Maar eh, zodra die weer dicht is, dan roddelen we weer voluit over onder andere... <laughs> ja, jou natuurlijk als luisteraar. Wat dacht je wat? Natuurlijk. Eh, en we zijn hier dus aan die koffie vandaag met een hele stapel vroef vroetjes. Ik denk bij mezelf, waar halen ze die nu weer vandaan? Wat ouderwets.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 The spotlight's on, everybody's staring. vind het altijd knap als mensen zichzelf een legende noemen bij leven, ook dat nog. Dat is het geval met deze man. Jawel, John Legend. You and I. Nobody in the world. Jawel. En José Feliciano met Kessera. Natuurlijk een prachtige antieke van heel lang geleden hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp. Een heel moeilijk onderwerp. Het gaat over verslaving en misschien wel de oplossing. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Als je van je verslaving af wilt, dan ben je bij ons van harte welkom. En die ons, die zijn in de studio, Mark en Ellen. Welkom, allebei. Dankjewel. Dankjewel. Uh, ja, dat is een eh, zwaar onderwerp. Verslaving, eraf willen. Mark, ja. en je hebt daar een stichting voor opgericht. Uh, eh, ja, het is niet zozeer een stichting. Het is een zelfhulpgroep. En wat we doen, het is eigenlijk een groep die zijn voor en door verslaafden. Dus we proberen elkaar te ondersteunen nou, eh, de oplossing van herstel. Want jullie zijn, om het zo maar te zeggen, ervaringsdeskundigen. Ja, dat klopt. Ja. Eh, ja. Ik heb zelf eh, vanaf ja, rondom eh, een jaar of 16. Hè, wij noemen dat dan in, eh, in de zelfhulpgroepen in gebruik eh, gezeten. Dus dat, dat spitst zich niet toe op een bepaald middel. Dat kan van alles zijn: alcohol, uh, softdrugs, harddrugs, medicatie. Dus ja, ik ben daar zelf sinds 16 jaar mee bekend. En ja, eigenlijk bleek al snel dat ja, dat ik niet, niet makkelijk kan stoppen als ik eenmaal iets, eh, iets neem. En dat is eigenlijk het kenmerk van een verslaafde. Ja. Dat je gewoon eh, maar doorgaat. Ja, en dat, dat kun je even volhouden. Maar op een gegeven moment breekt dat je op. Ja, eh, Mark, Anonymous betekent anoniem, hè? Ja. mag ik het een beetje vergelijken met de AA-groepen die van de alcohol af willen? Ja, daar zijn wij een afstammeling van. Afstammeling van ja. Oké. En hoe eh, kan je dan binnenkomen bij jullie? Want het is anoniem, dus dat is wel lastig, denk ik. Eh. Eh, klopt, de eerste keer. Ehm, ik kan mezelf nog goed herinneren dat ik voor het eerst zelf naar een zelfhulpgroep ging. Ehm, ik hoorde het iemand zeggen dat hij daardoor was hersteld en daardoor abstinent was geraakt. Dat, dat dat hem had geholpen. En toen ben ik zelf ook naar een zelfhulpgroep gegaan. En ja, dat is in het begin even spannend. Je kent er niemand. Je komt er aan, maar je wordt eigenlijk. Ik werd vanaf het begin gelijk welkom geheten. Ik voelde me ehm, gehoord, welkom. En ehm, dat gaf mij eh, het gevoel dat ik weer ergens gezien werd. Eh, in plaats van als een last werd gezien of degene die problemen veroorzaakt, was ik welkom. En. Ehm, hoorde ik verhalen aan van andere mensen die aan het herstellen zijn. En dat gaf mij vertrouwen en hoop van hé, hey, dat kan ik misschien ook. Ehm, ze zijn te vinden via, ehm, via het internet, zelfhulpgroepen. Oh, dus dan, eh, dan zie ik een lijst waar, eh, waar er eh, die avond, want er is altijd ergens in Nederland op iedere dag wel een, een, groep te vinden die bij elkaar komt. Mhm. Dus en daar kan ik dan naartoe gaan. En ehm, ja, overal waar ik dan kom, is het gelijk ehm, hallo en eh, warm, welkom. warm welkom. Ja, ja, ja. ja, maar ik denk, uh, Mark, dat het toch nog wel even lastig is om die drempel dan over te stappen voor de eerste keer. Ja, die drempel is, eh, is vooral in het begin heel erg lastig. Mhm. Het heeft mij geholpen dat ik vooral het begin iemand heb gevonden die mij een beetje over die drempel heeft meegetrokken. Ja, ja, als je met z'n tweeën gaat, is het Ja, Ik heb gewoon het hulplijnnummer gebeld. Oh. Dus want we hebben ook een hulplijnnummer. Ja, is landelijk bekend en die kan iedereen in Nederland bellen. Mm Word je elke 24 uur per dag, 7 dagen per week, kan je daar gewoon eh, terecht. En oh. met je vragen over onze zelfhulpgroep. Mhm. En vaak word je dan geconnect met iemand eh, bij jou uit de buurt. Ja. Dat heeft bij mij heel veel geholpen, ja, want ik werd gelijk heel erg geaccepteerd. want wat ik eigenlijk altijd al kwijt ben geweest in mijn hele mhm. leven. Ja. Want eigenlijk was ik een, eh, ja, hoe moet je dat eigenlijk netjes noemen? Uitschot van de maatschappij. Mhm. Ik en, deed niks meer. En ik, nou eh, net wat Ellen zegt, je voelde een warm bad en je was ja, welkom. Ja. je werd ook gezien. vreemde mensen geef je een knuffel. Wat mij ook hielp is dat ik over die schaamte heen kon stappen. Ik schaamde me voor de dingen die ik deed. Ja. En ehm, door de dingen die ik mensen had aangedaan, onbedoeld, maar vanwege het gebruik waar ik in zat en waar ik niet uitkwam. Mhm. En in die groep hoefde ik dat niet. Want daar waren anderen die dat ook deden. Dus die hoor, dat hoorde ik tijdens de. Je gaat delen. En dan hoor ik dat. En dan denk ik van ik ben niet de enige. Dus en er is ook gewoon hoop. Maar waar moet je dan op zoeken als je de sociale media bekijkt? Op sociale hm? media zijn we in besloten groepen. Maar we hebben ook een website. Uh, eh, www.ca-holland.org Oké. Mark en Ellen over de CA-groep. En heel veel succes met... Eh, het vervolg. Dankjewel. wel. ik denk dat het bij jullie allemaal goed komt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. faces first, just go sleep. just go sleep. Turn the water. Shit I? De Duitse Scorpions. Ja, je hebt nog een eh, andere Scorpions. Je weet wel van Hello Josephine. Oh, die zal ik volgende week eens draaien of zo, denk ik. Ik heb hem nu niet meegenomen, dus... Maar wel een eh, geweldig eh, nummer van deze Duitsers. Je hoorde van hen... when the smoke is going down. Nou ja, dan ben je uitgerookt natuurlijk, hè? Verder Procol Harum met een eh, geweldige ja, geremixte versie van A Wider Shade of Pale. Want oorspronkelijk was die natuurlijk hartstikke mono en nu in stereo. We zijn hier intussen aan de derde bak koffie, want het gaat snel. En hij is lekker. En <laughs> de schaal met vroegvroetjes is bijna <laughs> leeg. En we moeten nog eh, een uur en twintig minuten ons best doen hier bij GoFM. Dus uh, eh, hmm, kijken of we iets kunnen vinden op dat lege gebeuren hier voor ons.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 Dus ik zou er niet naar uitkijken, eerlijk gezegd. En ervoor eh, dus inderdaad James Arthur en Say You Won't Let Go natuurlijk. Het is alweer zo'n eh, kwart voor elf. De tijd schiet op op deze mooie dag. En wij genieten hier van eh, de lekkere koffie. En ik hoop jij thuis ook. Of misschien zit je aan het ontbijt. Zou kunnen. Laat ontbijt op deze zondag. Waarom niet? Of ben je aan het voorbereiden voor een vroege brunch. Zou ook nog kunnen. Vind ik ook wel lekker. Alleen wij missen dat hier natuurlijk altijd op iedere zondag. Want wij zijn dan voor jou aan het werk bij GoFam. En we hebben dan prachtige muziek van onder andere Galet. Tout côté de moi, sans un regard, reine de Saba.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 Maar dit is wel super gevoelig, ongelooflijk eigenlijk. Tot jij mijn liefde voelt. En daarvoor Galit of Galet eigenlijk. En uh, eh, ja aan het einde van het eerste uur van de show. Eh, ik ga even pauzeren, een paar minuutjes. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Eh, dan gaan we wat meer herrie maken. En komt er ook een ja, reportage voorbij van Jeroen van Gent. Want hij is natuurlijk, zoals gebruikelijk, de straat weer opgegaan met zijn blauwe microfoon. Komt er allemaal aan in het volgende uur. Dus blijf bij me, blijf bij Go FM. En luister mee naar Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.